Ook veroordeelde hij de aanval op de Oekraïnse stad Sumy van afgelopen zondag. Daarbij kwamen 35 mensen om het leven. Het Oekraïnse leger liet eerder vandaag weten terug te hebben geslagen... met een aanval op de Russische basis vanaf waar de raketten op Sumy werden afgevuurd. Een echtpaar uit Woudenberg zou jarenlang meerdere kinderen seksueel hebben misbruikt. Dat gebeurde tijdens het oppassen. Deze verslaggever van RTV Utrecht volgt de zaak. Ja, het gaat om een 55-jarige eh, Woudenberger en zijn 22-jarige jongere vrouw. Zij worden eh, beschuldigd van misbruik van ja, mogelijk eh, zes kinderen. Vijf jonge meisjes en een, en een jongetje. Uit, uit gezinnen van goede vrienden van hen en, en van familie. een hele heftige misbruik zaken waarbij ja, verregaande seksuele handelingen met die kinderen zijn uitgevoerd over een periode van vele jaren. Vandaag was een eerste zitting voor de rechter. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. In België heeft de Volkswagen Groep in de zogeheten Schumelgate geschikt met een claimorganisatie. Volkswagen fraudeerde een paar jaar geleden met de software... waardoor de auto's veel schoner leken dan ze eigenlijk waren. Daardoor kunnen nu ruim 300.000 Belgische auto-eigenaren... 5% van de waarde van hun Audi, Skoda of Volkswagen terugkrijgen. De Bunkbank heeft vorig jaar 10 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van oplichting. Dat staat in het jaarrapport van de internetbank. Na onderzoek van de NOS en NRC bleek vorig jaar dat veel klanten waren misleid en geld hadden overgemaakt naar criminelen. Bunk compenseerde die schade niet altijd direct en dat leidde tot kritiek. Zulke schadevergoeden is niet verplicht, maar de meeste andere banken doen het vaak wel. Heb ik nog het weer. Buien, vooral in het oosten en noorden kan het de komende uren flink losgaan. Met onweer en harde wind. In de loop van vanavond droogt het weer op. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. In het oosten kan wat regen vallen. En het wordt 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is de tot nu toe drukste spits van het jaar... maar de files worden inmiddels langzaam maar zeker korter. Het is nog wel ontzettend druk op bijvoorbeeld de A10, de ring van Amsterdam... en op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Daar heb je 40 minuten oponthoud tussen Bad en Amsterdam-Belmermeer. Verder is het aansluiten op de A4 naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer. Vertraging is ruim 20 minuten... Van Amsterdam naar Den Haag op de A4 heb je nog een verlies tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelevarensveen. Verder doe je er nog een kwartier langer over op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Velzen. En het is druk op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn. Tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen heb je nog 20 minuten tijdverlies.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 Dit album is een energieke en goed doordachte verzameling nummers die zowel muzikaal als textueel indruk maken. Bowman slaagt erin om traditionele country-elementen te combineren met een frisse, eigentijdse benadering, wat resulteert in een geluid dat zowel vertrouwd als vernieuwend aanvoelt. Friday About Five was de eerste song nu nog Too Late en de titelsong. excuses finally did me in. So now I'm stuck here on my own, hoping maybe she'll call my phone. I hope she knows the door's unlocked if she'll come back home. But I know it's too late, she's already gone, already moved on to another forgot about the love we always promised for each other. Now I'm left, left out in the rain, and left with all this pain. But for her, a hundred years I'd wait. If it wasn't too late, I'd take back all the things I said and walk the world if she asked me to. With that, would get back. too late. She's gone, moved on. So long. warm aanbevolen. so too. I take my medication, and most days that stays true. is het favoriete album van de maand. Acht maanden zonder nieuw album. We begonnen hem een beetje te knijpen. Charlie Crockett brengt namelijk zijn twee albums per jaar uit. Gelukkig is Lonesome Drifter aankomen waaien. Game I Can't Win is een favoriet van mij. I'm gonna rob that place for bank as I can. That old time feeling just up and walked away. Left me with these interest rates. And boys in Nashville, they don't mess around. Better watch them when your deal goes down. never coming in. I've always loved a game I can't win. Baby, I love you more than you can know. I hate it when my pride don't let it show. God only knows why that woman's got my back for all that I lack. You didn't hear it from me. They don't like it when you're free. Your check ain't ever coming in. I've always loved the game. I can't win. gaat over doorzettingsvermogen en het overwinnen van obstakels, waarbij Haley Withers zingt over haar persoonlijke en professionele uitdagingen. De tekst beschrijft haar reis en de strijd om succes te bereiken, terwijl ze trouw blijft aan zichzelf en haar roots. High on the Hog is de titel van deze song. is pulling Zweedse groep Nashville Train bracht in 1976 het album ABBA Our Way uit. Een verzameling country geïnspireerde covers van ABBA-nummers. De band gaf een unieke draai aan de iconische popliedjes door ze te transformeren naar een country- en bluegrass-stijl. En dat deden ze ook met Fernando. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this In the firelight, Fernando You were humming to yourself and softly strumming your guitar I could hear the distant drums and sound of bubble calls were coming from the far They were closer now, Fernando Every hour, every minute seemed to last eternally I was so afraid, Fernando We were young and full of life But none of us prepared to die And I'm not ashamed to say The roar of guns and cannons almost made me cry There was something in the air that night The stars were bright Fernando If I had to do the same again I would, my friend Fernando If I had to do the same again I would, my friend Fernando Now we're old gray Fernando since many years I haven't seen a rifle in your hand Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the frightful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes How proud you were to fight for freedom in this land There was something in the air that night Walden verlangt naar de tijd dat auto's nog persoonlijkheid hadden. Daarom pende ze dit nummer over haar Jeep Comanche uit 1988. Fresh New Country Crossroads met de act van de maand. Becky Hobbs staat bekend om haar persoonlijke en verhalende liedjes, vaak geïnspireerd door haar roots in Oklahoma. Het album From Oklahoma With Love dateert uit 1998. Een van de songs is Honky Tonk Saturday Night. Put on your cowboy your please I Get ready now, boys, we ain't got time to lose. Put on your cowboy hat and your faded blue jeans. Shine up them cowboy boots Waylon Jennings, Merle Haggard, Chris Christofferson, Johnny Cash. De originele Outlaws van weleer zijn er grotendeels niet meer. Alleen Willie Nelson is, bijna 92 jaar oud, still going strong. Gelukkig is er nog iemand als groentje, de 44-jarige Cody Jinks. Die slaat ons om de oren met de ene na de andere single. Nu weer Snakebit. Call me Adam. If it's all the same, you know I'm able. I've been raising Cain just like Peter. I could change my name, it's all in vain. Now call me David. I've been singing songs just like Saul. Been blinded all along. The suits and all the ties that bind them dim lit rooms and bottom lines are wrong. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Hotel Belvedere markeert een gedurfde nieuwe richting voor de Gumbo Kings. Het neemt luisteraars mee naar een denkbeeldige plek in het Miami van de jaren 80. Met een mix van rootsmuziek, ethisch synthesizers en hip-hop beats. There are flowers in the fields, honey on the breeze, fire in my heels and I am gay. dancing in the dark, wailing at the rocks, aiming for my heart, and oh, I'm gonna give in. And all you little part-time sinners, make room for something true. And all you little peacetime quitters, are you finally gonna get what you do? Flowers in the field. flowers in the field. flowers in the field. And I'm just gathering speed. Dat was 24-7 van de Gumbo Kings. Van Wijk blijft haar unieke stijl verfijnen... wat haar positie als een van de meest intrigerende artiesten... in de Nederlandse volkszien verder versterkt. Flowers in the Fields staat op scherp. Pieter Nel heeft een sterke connectie met de muziekscenes in Nashville en New York... waar ze inspiratie op deed voor haar werk. No Surrender in een akoestische versie. In één woord, schitterend. We busted out of class, had to get away from these fools. We learned more from a three minute record, babe, than we ever learned in school. Tonight I hear the neighborhood drummers sound. I can feel my heart begin to pound. You say you're tired and just want to close your eyes, follow your dreams down. was het blokje country uit eigen land. Wat zeg je? Heeft de Canadees Jake Federland dit nummer zelf geschreven, gespeeld, gezongen en geproduceerd? Don't Go to the Valley had zomaar 70 jaar oud kunnen zijn. Real Country Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Charlie Crockett verkent in Lonesome Drifter thema's als zelfreflectie, het harde leven op de weg en de complexiteit van de Amerikaanse droom. Easy Money. Mama's air conditioning went out in July. She bought me this guitar, never said why. I hastily moved in. with the friend of a friend. We danced in Silver City late at night. She danced in Silver City way back when. Taking easy money off the good time men. The skyline shine like emeralds in her eyes. Yes, she danced in Silver City late at night Joshua, my brother, said he'd help me out When I took up his offer, I had my doubts Everybody went to prison who didn't die to pay their debt I woke up in New York City soaking wet in New York City without a name Wasn't long before I learned the hustler's game Just a poor boy from South Texas, you can bet I woke up in New York City soaking wet then I met a sparkling woman first name was Nell She said, boy, you're a star that I can tell But the young are often desperate And hardly take their rest I fell apart the way you might have guessed she danced in Silver City late at night. California Cowgirl van Annie Bosco is een ode aan haar roots in Californië. De song combineert klassieke country storytelling met een moderne twist en benadrukt dat de echte country spirit overal kan bloeien, zelfs aan de westkust. funky country rock met een nostalgisch en humoristisch tintje. The Brothers Osborne met Finish This Drink. Zometeen nog een uur country. Oh no, how we end up here tonight. I don't know, but from where I stand, the bus and the band sure is hitting right. We're throwing it down. as I finish this drink. Out of for a check when I hear that long neck clink. And then my brother hands me another soon as I finish this drink. getting on Rants, wash, and repeat We're throwing it down on another round When I feel that telephone ring I said I won't be long, honey, I'll be home As soon as I finish this drink Out of respect, that's for a check When I hear that long neck clink And then my brother hands me another as Soon as I finish this drink we're throwing it down Another round and I feel that telephone ring said I won't be long, honey, I'll be home As